girl wants a man to do. Oh, baby, I'll sacrifice for you. I'll even do wrong for you. Oh, baby. show. And now I'm gonna use every trick in the book. I'll try my best to get you hooked. Hey, baby. Take me, I'm yours. Each and every step I make brings me closer, baby, closer to you. And with each beat of my heart, for every day we apart, I'll hunger for every wasted hour. Prachtig toch? Aan het begin van een eh, nieuwe aflevering van de zondagmorgen van ZVL. The Temptations. Samen met de Supremes en I'm Gonna Make You Love Me. Welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur met, och, een stapel lekkere muziek. Dat wil je niet weten joh. Of misschien toch wel. Nou, en als je het wil weten, blijf dan vooral lekker hangen. Dichtbij en betrokken. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Want dan komt het allemaal goed. Leuke onderwerpen, die krijg je straks te horen. Wat gaan we doen? Welke zaken gaan we bespreken? Blijf lekker luisteren, dan komt het allemaal naar je toe. Na nou, onder andere deze van Bonnie Sinclair. Goedemorgen. Though I know that my heart is screaming no. Anyway, it's better so. I won't stand between them, but it's alright. I step aside let his arms Omroep ZVL. someone who cares, always moving and going. Een nummer waarbij je rustig koffie kunt drinken en eh, aan de gevulde koeken kunt, zoals wij hier in de studio. Ja, voor ons is dat een beetje een laat ontbijt. Wel een beetje ongezond, maar goed. Er zit wel de schijf van vijf in, hè? Eh, geloof ik, toch? In een gevulde koek. Ja, er zit een noot in. een <laughs> nou, amandel. En eh, graan. Ja, de koek dus. Ja, dat soort zaken. Nou ja, wat hoorde je voor moois? Dave Stoorts. En... Colin Blundstone samen in What Becomes of the Broken Hearted. En je hoorde Bonnie Sinclair ervoor met eh, I, would, eh, I Won't Stand Between Them. Zo is het juist. Over ongeveer een kwartiertje gaan we praten over het waterschap. Want die zuivert ons water natuurlijk, hè, ons afvalwater. Wat doen ze ermee? En eh, ja, gaat het allemaal wel zo makkelijk? En hoe kunnen wij hen helpen om het water veel schoner en makkelijk schoon te maken maken? Je hoort het straks hier in de show bij ZVL. sets People say the meanest things.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 Het wordt vanmiddag een graad of 13. Er komen wel wat meer wolken bij. Zie ik zo in het scherm. Maar ja, wat zegt het scherm? Het is zo'n algemeen scherm. En we weten eigenlijk niet of dat wolkje dan weer in Noord-Holland valt. Of hier boven vlaanderen Dat moeten we allemaal weer afwachten. Ehm, wat hoorde je ervoor overigens? Oh ja, Vanessa Williams en Colors eh, of The Wind. Wat is dat nu weer? Heeft wind een kleur? Hmm. Ja, geen idee. Zou zomaar kunnen. Over een paar minuten al, over zes, zeven minuten gaan we praten over het waterschap. En wat zij doen met ons afvalwater. En ja, kunnen wij ze helpen om dat beter en schoner te maken? façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à l'ennui. nuits, nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois. temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À nous aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout, à nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous. À la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous. À toi à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants. Omroep ZVL. Joe Dassin met een ontzettend romantisch lied. A toi, natuurlijk, hier in de show, de zondagmorgen van ZVL. En OJ's, ouderwetse Philly Soul met Used to be my girl. Tijd voor wat informatie, want we praten hier ook weer bij over belangwekkende onderwerpen op deze zondagmorgen. We gaan het hebben over het waterschap. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Nick Evans. Hij is microbioloog en heeft iets met water, denk ik, Nick. Ja, hoi. welkom in ieder geval. Eh, leuk dat je bent en dat je over water wil praten. Want het water in Nederland, dat is wat. Hè? Daar wordt heel erg vervuild. Maar ik weet nog uit de geschiedenis dat het water in de 19e eeuw in de grachten bijvoorbeeld veel en veel viezer was dan nu. Hebben we onze normen ontzettend eh, omhoog gebracht? Eh, ja, kort antwoord daarop is ja. ja. ja, Nee, we, de grachten, dat is waar het mee begon. Mm eh, in, in, de jaren 50, 60 eh, begonnen wij met eh, toch al doorhebben dat zomaar al je riool op de grachtlozen niet zo'n goed idee was. Mhm. En toen zijn er eh, eerst kleine zuiveringetjes gekomen, afvalwaterzuiveringetjes gekomen, om eh, vooral afvalwater te zuiveren tot oppervlaktewater, niet tot drinkwater. En door de jaren heen, eh, met een grote stap in de jaren negentig, om ook stikstof en fosfaat uit afvalwater te halen. En nu de laatste jaren stappen richting het verwijderen van medicijnresten, ja. maken we ons afvalwater steeds schoner, maar ook wordt het steeds ingewikkelder. En zetten we ook steeds hogere normen voor onszelf. Om het water zo schoon mogelijk te maken, nou, zodat je het bijna zo kan drinken vanaf de waterzuivering? Of is dat een utopie wat niet klopt? Dat zou ik nog wel een utopie, utopie noemen, inderdaad. Want de afvalwaterzuivering eh, heeft, heeft als doel om eh, natuurlijk geschoon water te leveren. Eh, maar drinkwater is echt een heel andere tak van sport. Maar dan moet jij nog hard aan het werk met die microben waar je voor werkt. En al die, eh, die beestjes die zorgen dat het schoner wordt. Ja. En lukt dat steeds beter om dat te doen? beter, maar de eisen die gesteld worden, worden ook steeds lastiger. Ja, de normen worden steeds hoger om het water schoon te krijgen, dat alles eruit is. Ik hoor ja. altijd tegenwoordig over PFAS en zo. Ja, ja ik vind, om, een beetje een visueel beeld te geven, wat ik mensen meestal vertel, als je één suikerklontje oplost in een liter water, ja. nou, dan, dan zit je op eh, de 5 gram de liter. Nou, de stoffen die wij eruit halen, dan heb je het over milligrammen. Dat is al duizend keer zo'n duizendste van zo'n suikerklontje. Mhm. Medicijnresten, dan heb je het vaak over microgrammen. Dus dat is een duizendste van dat. Die concentratie, dat proberen we dan nog uit te halen. En PFAS'en zijn weer een duizendste daarvan. Is dat nog moeilijker? Nou ja, je kan ergens voorstellen dat het echt steeds moeilijker wordt om dat er nog uit te halen. Medicijnresten zijn eh, moeilijk te, eh, uit te halen, maar vet is ook zo'n punt, hè? Ja, vet is, het, eh, is inderdaad een heel lastige, omdat ik focus heel erg op het zuiveren met, micro, eh, met micro-organismen. Ja. Maar vet vormt daarvoor al een probleem. Eh, vet dat. Eh, dat wordt niet opgegeten door die micro-organismen. Nou, als het mooi als puur zuiver vet zou aankomen, wel. Maar, <laughs> dat is... helaas niet het geval. Nee, dat vet dat, komt, dat wikkelt zich in alle andere vervuiling in het riool. Mensen die natte doekjes doorspoelen of ja, inlegkruisjes en dergelijke. Het vet gaat dat niet doen, uit dus. elkaar halen. En dat wordt een heel harde massa. Mhm. Pompen verstoppen, mixers verstoppen. Ja, en dan kan ik sturen wat ik wil. Eh, hoe kan het dan wel? Nou, vet ten eerste. Eh, als, het, als, het, gaat over een beetje vet in je pan... dan kan je het al heel makkelijk met een doekje eruit halen. Gewoon ja. het restafval. Grotere hoeveelheden vet kan je vaak lokaal... Uh, wordt lokaal verzameld. Kunnen clubben, clubs verzamelen het vaak in... en kunnen er nog een leuk prijsje voor krijgen ook. Ja, ja. Maar dat wordt dan wel verwerkt door een bedrijf? Ja, ja precies. Ja, En, met het... de oliebollentijd eraan komt, moeten we daar wel rekening mee houden. Geen vet door de wc spoelen. Nee, alsjeblieft niet. Want het kost ons zoveel tijd en energie. Het is niet leuk als je tijdens je feestdagen daarvoor opgebeld wordt. Duidelijk. Voorlopig hou je als microbioloog nog wel je werk, denk ik dan daar is nog meer dan genoeg uitdaging. te gaan, want hoe ver kan dat dan gaan tot het helemaal schoon is? Want we komen elke keer met dingen tegen zeggen: ja, dat, dat zit ook in het water. Daar moeten we ook weer aan denken. Zijn jullie daar ook mee bezig om te zorgen dat dat ook weer gebeurt dan? Want je blijft bezig om het water schoner te krijgen. Ja, nee, dat klopt. Eh, en dat blijft ook de uitdaging. Eh, ook de uitdaging blijft om het zo eh, vloeiend mogelijk te laten eh, zo soepel mogelijk te laten lopen. Mhm. Eh, waar ooit een heel simpel zuiveringetje stond om gewoon het ergste eruit te halen, komen wij steeds meer aan de zet om zoet water te leveren voor het, voor het gebied. Ehm, dus dat geeft ons een leuke uitdaging. Nick Evans, dank voor het gesprek. Heel veel succes met al het werk wat je doet en alle wetenschap die je daarbij nodig hebt. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. I'm so happy to be here with you tonight. And I just want to let you know that I'd follow you to the end of the world just to show you that I care. And I want you to know that if you need me, I'll always be there.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 die kan mij wat je nu ziet. Wil je dansen met die. die zijn onderweg, of ja, dat is niet eenmaal zo, al heel lang, al 24 jaar zou je kunnen zeggen. En daarom hoor je hem hier in de show. Ze zijn de weg waarschijnlijk een beetje kwijt. En Donna Summer hoorde je ervoor met The Woman in Me. Lekker op deze zondagmorgen. Ik ga zo meteen even kijken in de agenda, want misschien is er wel iets te doen waarvan je denkt, hey, daar heb ik vandaag wel zin in. Het komt eraan na onder andere deze prachtige, onvergetelijke van The Boys. Give up your guns. When I woke up this morning, I found myself alone. I turned to touch her hair, and she was gone. She was gone. And there beside my pillow were her tears from the night before. She said, Give up your guns. Hey. het loopt al aardig tegen 11 uur alweer. Deze aardige zondagmorgen in november. En je luisterde naar Boys to Men, die toonladdertjes zong. On Bandit Knee en The Boys. Och, doet mij denken aan centrale verwarming. Ik weet niet waarom, maar de mensen van mijn generatie weten dat misschien wel. Give Up Your Guns. En op de achterkant staat een andere hit van Timothy. Misschien draaien we die volgende week of de week daarna een keertje. Dat dus. Zoals ik al zei, het loopt al aardig tegen 11. Eh, na 11 eh, uur hebben we natuurlijk een tweede uur van de show. Dan eh, gaan we wat meer herrie maken dan nu. En deze week is er geen reportage van Jeroen van Gent. Want die is een weekje vrij. Maar we hebben een hele aardige column van de historicus Han van der Horst. Die heeft wel iets heel opmerkelijks. Hij wil namelijk van die enkelbanden omzetten in halsbanden. Waarom dan wel? Waarom zo'n draconische maatregel? Dat hoor je straks over ongeveer een minuut of veertig hier bij ZVL. Het was hem. Het eerste uurtje alweer bij ZVL en de zondagmorgen van ZVL. Over een paar minuten ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de show. Dan gaan we nog meer heerlijke muziek voor je draaien. Dus blijf lekker luisteren. Zometeen wat mededelingen en het nieuws. En daarna ja, gaan we vrolijk verder. Ik ga even pauzeren. Tot zometeen. En tot die tijd, tot aan het nieuws en de mededelingen Anita Vodko. Goh, kennen we die nog? Van ABBA natuurlijk, hè? The One Who Loves You Now. Tot zometeen.